Er was namelijk onvoldoende plek. Zo zouden mensen op stoelen in de wachtruimte moeten slapen. Het was lastig om vervoer te vinden omdat er problemen op het spoor waren... en in Noord-Nederland weinig bussen beschikbaar waren. De opvang in Roosendaal is voorlopig voor drie maanden. Staatssecretaris Van Ooyen gaat onderzoeken of het zou helpen als ouders hun eigen bijdrage gaan betalen voor de jeugdzorg. Er moet komende jaren ruim 500 miljoen euro op de jeugdzorg worden bezuinigd. En een eigen bijdrage zou hierbij kunnen helpen. Maar oppositiepartijen vinden dit geen goed idee, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Zeker voor kinderen met ingewikkelde problemen wil de Kamer dat niet. Want voor die kinderen zou een eigen bijdrage ertoe kunnen leiden... dat ze dan maar geen hulp gaan zoeken. Maar die staatssecretaris van Ooyen die houdt vast aan de afspraak dat hij het moet onderzoeken. De staatssecretaris denkt dat door een eigen bijdrage... ouders en behandelaars kritisch gaan kijken of een behandeling dan wel echt nodig is. Vooral bij lichte dingen zoals lees- en concentratieproblemen. Drie complotdenkers moeten 215.000 euro betalen aan de gemeente Bodegraven. De mannen verspreiden complotverhalen over een satanisch, satanisch pedofiele netwerk... en rituele kindermoorden in de gemeente. Als gevolg hiervan bezochten aanhangers van hen de begraafplaats in Bodegraven... en werden bloemen gelegd op kindergrafjes. En een plekje in de eredivisie van Heracles Almelo hangt aan een zijde draadje. De club verloor vanavond in de play-offs met 3-0 van Excelsior. Het zitten Almeloers sowieso niet echt mee de laatste tijd. Maandag werd hun trainer Frank Wormoed ontslagen. Een bol teleurstelling dus bij de spelers, zegt aanvoerder Hoogma. Ongelooflijk hoe dit seizoen loopt. En eh, daar kunnen we alleen onszelf aankijken. We kunnen van allerlei redenen verzinnen. Wij zijn hier verantwoordelijk voor en wij zullen in de spiegel moeten kijken nog één kans eh, in deze om het goed te maken. daar zullen we voor, moeten gaan. En voor de rest eh, weet ik niet goed wat ik er verder over moet zeggen. Herakles heeft zaterdag nog één kans. Dan is de return in Almelo. Het weer blijft vannacht zo'n 15 graden. Morgen is er opnieuw veel zon, maar het is wel drukkend warm. En er geldt ochtends en middags code geel... omdat er wat flinke onweersbuien overkomen. temperatuur ligt tussen de 23 en 30 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love. So many nights I'd sit by luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. trashy and no good. I suppose it could be true, but there are worse things I could do. I could flirt with all the guys, smile at songs hoor je hier met de temporary goals were made to save us from lonely days and cold, cold nights. I try, but I wanna change me. So you can go and find a perfect one. I'm done, don't try to change me. I lost myself on the way alone. Whoa, oh, oh, oh. Can I? Zandvoort. Met nu The Sea of Love. De beste love songs hoor je hier met The Sea of Love. Maybe I didn't love you often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did, you did. Girl, I'm sorry said and done I just never took the time Fred hij met The Sea of Love.